Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het geld is hartstikke ongelijk verdeeld in Nederland. Het kabinet heeft laten onderzoeken hoe de vermogensverdeling precies zit in Nederland... en die is nog schever dan gedacht. 1% van de huishoudens zit bovenop een kwart van al het geld. En het wordt alleen maar meer, want de rijken betalen ook nog eens minder belasting. De kans is nu groot dat er vanaf volgend jaar meer belasting moet worden betaald over vermogen... en minder over lonen. België komt met een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Iedereen van 18 jaar en ouder kan een herfstbooster krijgen in september. Eerst zijn de risicogroepen zoals ouderen en zorgpersoneel aan de beurt. Je hoort de Belgische minister. We willen in totaal 4,5 eh, mensen een brief sturen. En voor ongeveer de helft zal dat een brief zijn waarin aangeraden wordt om eh, een vaccin te laten zetten. En voor de andere helft eh, het aanbod gedaan zal worden. En ook in Nederland wordt een nieuwe vaccinatieronde voorbereid. Op een bouwplaats in Arnhem zijn twee bouwvakkers gewond geraakt. Het gebeurde toen een deel van een gebouw instortte. Er zou iets van een hijskraan zijn gevallen en dat kwam terecht op het bouwwerk. Een van de bouwvakkers is er slecht aan toe. De inspectie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Als je met de camper of caravan op vakantie gaat... is het misschien slim om hem even te laten wegen. Dat kan nu in de Beemster in Noord-Holland. Het is wel zo handig als je je caravan helemaal volgooit met spullen... hoorde deze verslaggever. Waarom gaat u uw caravan wegen? Omdat het heel belangrijk is dat we veilig op de weg zijn. En eh, je weet nooit wat je allemaal inpakt. Dus hij eh, moet gewogen worden. Ja, de weegschaal waarop dat allemaal gebeurt is al een oude, want vroeger werd die gebruikt door boeren om hun oogst te wegen. Het weer. In het zuiden en westen veel zon. Op andere plaatsen is er bewolking.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 It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or They'll leave you penniless.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 Say, ooh, it's something about kind of woman that wants you but don't need you. Hey, I can't figure it out. It's something about her. 'Cause she walk like a boss, talk like a boss, manicure nails, just let the pedicure wrong.